ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen op Hezbollah worden opgevoerd. Het half van het leger zegt dat ze Hezbollah geen rust mogen gunnen. Sinds gisteren valt Israël doelen in Libanon voortdurend aan. En inwoners worden opnieuw gewaarschuwd door het leger, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Er zijn ook boodschappen uitgestuurd naar inwoners van Sidon. Een stad toch echt wel wat meer eh, richting het noorden van Libanon. En ook in de BK-vallei worden er opnieuw aanvallen uitgevoerd. En er zijn ook berichten van bruggen die door Israël opgeblazen worden... om eh, het bevoorraden van Hezbollah in het zuiden van Libanon moeilijker te maken. Maar tegelijkertijd het maakt dat het dus ook moeilijker voor burgers om weg te komen uit het zuiden van Libanon. Door de aanvallen zijn er volgens Libanon al minstens 558 mensen om het leven gekomen. En Hezbollah vuurt ook raketten af op Israël. En daarbij zijn nog geen doden of gewonden gevallen. Leraren op middelbare scholen moeten langer wachten op een nieuwe CAO. De onderhandelingen daarover zijn stuk gelopen. Volgens vakbond AOB ging het vooral mis bij afspraken over het verlagen van de werkdruk. Er is een groot lerarentekort en volgens de vakbond is de werkdruk de grootste reden dat mensen afhaken. En door het stuk lopen van die onderhandelingen komen er mogelijk nieuwe vakbondsacties. Een enorme tegenvaller voor Feyenoord dan. De club moet het drie maanden zonder spits Santiago Gimenez doen. Afgelopen weekend raakte Gimenez geblesseerd aan zijn bovenbeen tijdens de thuiswedstrijd tegen NAC. Na een half uurtje spelen ging de spits met een brancard van het veld af. Hij blijkt nu drie maanden te moeten herstellen. En dan nog een opvallende beslissing van de kerstvers wereldkampioen en olympisch kampioen tijdrijden. Wielrenster Grace Brown uit Australië stopt ermee. En ze won nog goud in Parijs en was gisteren nog het snelste op het WK. En de laatste maanden waren vooral een droom, zegt ze tegen Eurosport. These big goals that seem ambitious, but uh, yeah, I've just been able to get out on the road and do it, and um, yeah, um, realize those dreams. So it's uh, really cool. Ja, maar volgens de Telegraaf heeft Australië Brown last van heimwee, want veel belangrijke wedstrijden zijn in Europa, maar ze voelt zich hier behoorlijk eenzaam. Het weer dan nog zometeen komen er vanuit het wisten wat buikjes aan. Het is een graad of 18 en vanavond blijft het ook nog grijs en is er ook nog kans op een bui. Morgen opnieuw meer kans op regen en het wordt dan ook iets kouder bij maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 naar Amsterdam voor knopen de Nieuwe Meer. Je hebt daar ruim 10 minuten tijdverlies. Het komt door asfaltschade op de A10 Zuid. Daar is één rijstrook dicht.